shutdown voorkomen... doordat het congres een tijdelijke begroting heeft goed. Als dat niet gelukt voor middernacht, was de overheid op slot gegaan. De tijdelijke begroting regelt alleen het hoogst noodzakelijke... zoals gezondheidszorg voor kinderen. In het nieuwe jaar moet onder meer nog gekeken worden... naar immigratie, gezondheidszorg en het budget. De laatste shutdown was vier jaar geleden onder president Obama... Alle niet-essentiële overheidsdiensten waren toen ruim twee weken dicht. Duitse piloten van Ryanair leggen tussen nu en negen uur het werk neer. De Ierse vliegmaatschappij zou gisteren met de vakbond praten over betere arbeidsvoorwaarden, maar zei op het laatste moment af. Ryanair zou niet akkoord zijn gegaan met twee van de vijf afgevaardigden van de vakbond. Of de staking ook gevolgen heeft voor reizigers hier is niet bekend. En Nederland had vorige week door het Europees Parlement toch bestempeld moeten worden als belastingparadijs. Een Duitse Europarlementariër had per ongeluk het verkeerde knopje ingedrukt. Hij stemde tegen, maar wilde eigenlijk voorstemmen, heeft Trouw ontdekt. En bij de stemming waren precies evenveel leden voor als tegen. Daarom werd het voorstel van P van de Aar Paul Tang verworpen. Het weer nog bewolkt met op veel plekken dichte mist. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Overdag ook bewolkt en op veel plekken mistig met kans op regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Short.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 3.000 meer vergeleken met een jaar eerder. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er door de aantrekkende economie... meer dure spullen worden gekocht die aantrekkelijk zijn voor dieven. Vanuit Limburg kwamen relatief de meeste claims. Vanuit Zeeland en Friesland de minste... Van de grote steden wordt het meest ingebroken in Eindhoven, Breda en Almere. En gemiddeld krijgen